Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De moeizaam tot 25 februari, dat heeft de VN-gezant voor Syrië bekendgemaakt. Er is sinds de start van het overleg in Genève eind vorige week geen enkele vooruitgang geboekt. Volgens de gezant zijn de gesprekken niet mislukt. De Syrische ambassadeur zei dat de delegatie van de oppositie tegen president Assad van plan was het overleg te verlaten... en dat daarom is besloten tot een pauze. Het aantal maatschappelijk bewuste consumenten is in de afgelopen jaren licht gegroeid. In 2002 boycotte 10% van de kopers bewust bepaalde producten om ethische of duurzame redenen. Twee jaar geleden was dat 15%, blijkt uit onderzoek van het SCP. Nederland loopt met die cijfers achter op andere Europese landen. In Zweden boycott de helft van de mensen wel eens een product. In Duitsland doet ongeveer 1 op de 3 mensen dat. Ook de groep consumenten die juist wel voor bepaalde producten kiest, groeide nauwelijks. In 2002 was dat een kwart, twee jaar geleden ongeveer een derde. Het grootste poëzieconcours van het Nederlandse taalgebied, de Turing Gedichtenwedstrijd, is gewonnen door Else Kemps uit Malden. De student Creative Writing uit Arnhem is de jongste winnaar ooit. Ze is 20. Kemps won met haar gedicht En of het zo door kan gaan, de eerste prijs van 10.000 euro. Volgens de jury kenmerkt haar gedicht zich door een efficiënte compositie in woord en beeld, bijzondere humor en het talent om iets groots op laconieke toon aan de orde te stellen. Open Monumentendag blijft nog zeker vijf jaar bestaan... dankzij een schenking van 1,7 miljoen euro van de Bank Giro Loterij. Omdat de hoofdsponsor ermee was opgehouden, dreigt het evenement te verdwijnen. Tijdens een gala in Amsterdam verdeelde de Bank Giro Loterij bijna 63 miljoen euro... onder 69 culturele organisaties. Het weer vannacht minder buien, maar aan het einde van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Overdag blijft het dan regenen. In de middag wordt het vanuit het westen weer droog. Dan breekt mogelijk in het noorden de zon soms door.